Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De militairen en een toestel van Defensie... die sinds eind vorige maand in de buurt van Afghanistan waren achtergebleven... keren terug naar Nederland. Het team was daar om mensen op te halen uit Kabul... als de mogelijkheid zich zou voordoen. Maar nou, volgens Defensie is het onmogelijk gebleken... om naar de Afghaanse hoofdstad te vliegen. Mocht de situatie veranderen, dan keren het toestel en de militairen terug naar de regio. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix op Zandvoort van pole position. Hij was in de kwalificatie bijna 400ste sneller dan concurrent Lewis Hamilton. De teamgenoot van Hamilton, Valtteri Bottas, werd derde. Het is de zevende keer dit seizoen dat Verstappen vooraan begint. Op de tribunes in Zandvoort zaten net als gisteren tienduizenden mensen. De Formule 1-race begint morgenmiddag om 3 uur. De komodo varan is op de rode lijst van bedreigde soorten geplaatst. Oorzaak is de klimaatverandering. Het dier komt in het wild alleen voor in Indonesië, vooral op het eiland Komodo. Daar wordt zijn leefgebied bedreigd door de zeespiegelstijging. Er zijn nog zo'n 6000 Komodo-varanen over. Met een aantal tonijnsoorten gaat het wel de goede kant op, zegt de organisatie achter de rode lijst. Zo wordt de blauwvistonijn niet meer met uitsterven bedreigd. Met haaien en roggen gaat het minder goed. Duizenden middelbare scholieren zitten zonder schoolboeken... door een personeelstekort bij leverancier Van Dijk. Dat zegt koepelorganisatie VO-raad. De leerlingen gaan binnenkort naar school of zijn al aan het nieuwe jaar begonnen. Van Dijk heeft een tekort aan uitzendkrachten. Op sommige scholen heeft daardoor nog geen enkele leerling het lesmateriaal ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om scholen in Goes en Zierikzee. Hoeveel leerlingen precies gedupeerd zijn is niet duidelijk. Leverancier Van Dijk was niet bereikbaar voor een reactie. Het weer. Morgen veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden. De eerste dagen van de nieuwe week volop nazomer.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 Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood de dood Nichols onder Kijk ons hier na een jaar, nog zo blij met elkaar. Zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan, alles konden we aan. Ons geluk gewoon niet te De maan komt langzaam op en ik zit te staren. Alles is me zo lief, zelfs die laatste brief. Jij gaf op en liet alles varen verdween uit mijn zicht. Het museum ging dicht. Het museum van ons. Nou op, vertel het mij, zeg me gewoon waar het op staat. Bescherm me niet uit medelij, dan heb ik liever dat je gaat. wil gewoon de waarheid horen. Liever kijk ik in die zwarte diepte dan gebaar, niet jij. Praat in godsnaam tegen mij ook over pijn, ook over angst. Bescherm me nooit uit medelijden, waarheid duurt immers het lang. Ik wil eenvoudig van jou ik je het vertrouw. like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion.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 je moet gewoon genieten. Zingen met een lach of een traan. Het is op tijd. Concentrate zit in ons bloed. Ja, het wordt goed. Zingen, ja, dat is ons leven. Het zal wel nooit meer overgaan. Ik zou nooit iets anders willen. Het is de allermooiste baan. Met jou te zingen voor. zit in ons Ja, het goed. Het goed, zing met me Het goed, hier met z'n vraag ik aan mezelf, heeft ze dit wel verdiend? Je stond al die jaren steeds aan de kant, maar was het voor mij als dat nodig was? Ik hoop dat je mij toch begrijpt en ik jou niet verlies. Want soms kiest het leven een andere weg, er is niets meer waar de toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij me weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon. eigenlijk was je mijn nummer één. En nu is dat sprookje dus uit, en dat is mijn schuld. Dat kwam onverwacht, het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders is nu sneeuw voor de zon. ik nooit alleen. De grote wereld die maakte me bang. Jij hielp mij doorheen. Bij jou op de nek, oh dat was te gek. Zo'n mooie tijd voor mij. ik in jouw gezicht. Mijn grote voorbeeld was jij. Want als ik moest gaan slapen, dan wees je naar boven je zij. Kijk daar eens heen. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment. Dan ben je nooit alleen. alles deed, is wat ik nooit vergeet. Want mijn voorbeeld was jij. Zoveel plezier gehad, altijd verzon je wat. Jij was er altijd voor mij. Ik heb van jou geleerd, wat goed was en verkeerd. Alles samen gedaan. Oh, die mooie tijd, die raak ik nooit meer kwijt. Daar denk ik altijd aan ga slapen, dan kijk ik naar over je zij. Kijk goed om je heen. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan dit moment. Dan ben je nooit het scherm is de romantiek, net als in Hollywood. Meedijnend op de filmmuziek, ik voel me lekker, ik voel me goed. En net voordat de pauze start, trek je me langzaam naar je toe. Smul van je volle mond, geniet als ik mijn ogen dicht doe. Zaterdagnacht na de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je never nooit meer gaan. jouw lippen op de mijne, laat ik je never nooit meer gaan. Nee, zaterdagnacht na de film is het nog lang niet gedaan. Met jouw lippen op de mijne, laat ik je never nooit meer gaan. je lippen op de mijne, laat ik je never nooit meer gaan. Jij, zaterdag nog na de film, is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je never nooit meer gaan.